De meeste door gedwongen ontslag. Egon heeft met de vakbonden een sociaal plan opgesteld voor de mensen die hun baan verliezen. Doordat Egon de klanten meer gaat voorlichten via internet en e-mail... zullen veel verkopers van financiële producten een andere baan moeten zoeken. Bij Egon Nederland werken meer dan 5000 mensen. De economie in de eurozone vertoont volgend jaar een lichte groei. Dat verwacht de Europese Commissie. Dit jaar is sprake van een krimp van 4 procent. De Europese economieën draaien in de tweede helft van dit jaar beter dan verwacht. Maar de commissie zegt er wel bij dat het economische herstel volgend jaar broos is. De Tsjechische president Klaus tekent alsnog het verdrag van Lissabon. Daarmee is het verdrag door alle 27 EU-lidstaten geratificeerd. Klaus onthield zijn goedkeuring aan het verdrag en wacht op een uitspraak van het Tsjechische Constitutionele Hof. Dat zegt nu dat het verdrag van Lissabon niet in strijd is met de Tsjechische grondwet. Twee grote Britse banken worden opgesplitst. Dat zijn Royal Bank of Scotland en Lloyds. Beide banken ontvingen vorig jaar miljarden aan staatssteun om het hoofd boven water te houden. De Britse regering pompt nu nog eens 28 miljard in de Royal Bank of Scotland en krijgt daardoor een groter aandeel in handen. De afslanking is afgedwongen door de Europese Commissie. Ook in Nederland moeten banken die staatssteun ontvangen onderdelen verkopen. Nederland krijgt een voetbalacademie. De opleiding is bedoeld voor mensen uit de voetbalwereld die specialist willen worden op het gebied van voeding, psychologie of krachttraining. Nu worden er op die terreinen bij clubs vaak specialisten ingezet van buiten de voetbalwereld. En die spreken niet altijd de taal van de voetballers en trainers. De nieuwe opleiding gaat in januari van start. Het weer vanmiddag toenemende bewolking, vanuit het westen regen en later ook stevige wind. Middagtemperatuur rond 10 graden. Ook morgen veel regen en onweersbuien.